Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Gevechtsvliegtuigen hebben meerdere steden gebombardeerd. Er is nog niets bekend over slachtoffers. Een uur voor de aanvallen werden door Israël opnieuw evacuatiewaarschuwingen afgegeven. Israël voert al dagen aanvallen uit in Libanon. Volgens het leger zijn schuilplaatsen van Hezbollah-militanten het doelwit. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn in Libanon honderden mensen omgekomen... Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. De nieuwe opperste leider van Iran is gewond en waarschijnlijk verminkt geraakt. Dat zegt de Amerikaanse minister van Defensie Hexeth. Mostaba Khamenei werd zondag benoemd en de Amerikanen bestempelden hem meteen als doelwit. Hexeth zei verder dat Amerika niet zal toestaan dat Iran de scheepvaart door de straat van Hormuz hindert. Iran heeft die zeestraat grotendeels afgesloten. Het COA moet zich in Ter Apel aan de gemaakte afspraken houden... ook nu er geen financiële prikkel meer is. Dat zegt burgemeester Velema van Westerwolde. De opvangorganisatie moest voor elke nacht dat er te veel mensen in het aanmeldcentrum sliepen... 50.000 euro aan de gemeente betalen. Vandaag werd het maximale bedrag van 5 miljoen euro bereikt. Mogelijk gaat de gemeente vervolgstappen nemen om druk te blijven uitoefenen... zodat het COA zich aan de afspraken gaat houden. Afgelopen nacht sliepen er 2085 asielzoekers in het opvangcomplex. 85 meer dan toegestaan. De Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië gaan definitief niet door, melden verschillende media. Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten worden, worden de Formule 1-races geschrapt. Na de Grand Prix van Japan eind deze maand wordt er daardoor ruim een maand niet gereest. Want de organisatie van de Formule 1 heeft geen vervangende locaties aangekondigd. Het weer vanavond bewolkt en in het zuidoosten af en toe wat regen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 3 tot 5 graden. Morgen wisselen wolken, zon en regen elkaar af en dan wordt het maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A6 Muiden richting Lelystad... tussen Almere Haven en Almere Buiten is de vertraging 20 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden.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 Iran heeft de landen en oliestaten onder vuur genomen... na de Amerikaans-Israëlische aanvallen. De Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië gaan definitief niet door, melden verschillende media. Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten worden de Formule 1 races geschrapt. In Tilburg is een vrouw in een zinkgat beland dat was ontstaan door graafwerkzaamheden. De vrouw viel in een sleuf van 2 meter diep. Ze bleef ongedeerd. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 4. Dit is ZFM. I can't forget the things I didn't say. I chose a life that took me away from you. About me And all the many times you cried And wherever you may wander May good fortune be your guide Go and find another lover One who'll never leave your side Sometimes I close my afford Set fire to my forest, and you let it burn.